criminelen en terroristen moet worden tegengegaan. Ze moeten niet meer anoniem crypto. Saudi-Arabië is een leeuwentrainer opgepakt nadat een van zijn dieren een meisje had aangevallen. Tijdens een festival in Jeddah mochten tientallen kinderen de leeuwenkooi in, waar een zes maanden oude welp zonder nagels rondliep. Op een video is te zien hoe het dier het gillende meisje in een hoek drijft en met zijn poten haar hoofd vastpakt. Het kind kan ongedeerd wegkomen als een man de welp tegen de grond drukt. Het incident leidt tot grote verontwaardiging in Saoedi-Arabië. Naast de leeuwentrainer is ook de organisator van het festival opgepakt. Voor de Friese kust is met veel moeite een auto van een wat getrokken. De Ford Fiesta stond daar sinds het weekend. Het leek de eigenaar leuk om op het wat te rijden, maar hij zakte weg. Een berger die een kabel aan de auto wilde bevestigen kwam zelf vast te zitten in het slik. Later lukte het wel met een speciale slee. Een trekker heeft de auto daarna naar de wal gesleept. Het weer, opklaringen, alleen in het noorden vallen vanavond nog buien.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 Eh, ineens eh, dan op een gegeven moment het uh, dopje afbreekt... en dat je dan op een gegeven moment weer gebukt onder die mengpaneel moet staan... om dat dopje weer te vinden voor dit kanaal. Juist, het is zes minuten over acht inmiddels geworden hier bij Alternative FM. Kijk, en daar komt grote vriend en collega Marcus van Dam ook binnenzetten. Dus dat <laughs> dat gaat precies in, precies, precies in de opening. Dat vind ik dat altijd wel heel erg eh, fraai. Maar nou, die zal dan gelijk meteen een microfoon eh, erbij pakken. Tuurlijk. Eh, net op tijd heet dat. <laughs> je lijkt Willem Ruijs wel. dat was vroeger, die kwam dan met zijn jas aan langs de lijn presenteren. En dat ging echt een halve minuut voordat, of, of, of, zeg ik, tien seconden voordat de schuif open kwam hij, goedemiddag heer. En dan ging hij gewoon, ja, <laughs> ja, ging hij gewoon zitten praten. Dus dus dat vond ik wel... Dat is microfoon 4, hè? Geloof ik toch of niet? Waar jij nu op eh, zit? Ja. Ja, oké. dan kan twee even dicht. Want ik weet dan even niet <laughs> welke dat is. Maar goed. Eh, eh, maar zo... Daar deed het mij dus een beetje denken. Het was een beetje een langs de lijn moment hier bij Alternative FM. Welkom. Goedenavond. Last van het verkeer? Nee? Nou, het was wel weer gekhuis op de weg. Toch ja. wel? Ja. Ja, dat, die A9, dat, <laughs> dat, wordt dat gaat hem gewoon nooit meer worden, denk ik. Nee. Het is, eh, het is eh, eigenlijk eh, had had die sneeuwschuiver er gewoon op moeten blijven zitten sinds vorige week. En dan alles wat, wat vervelend voor je zit met zo'n schuiver <laughs> ja, ja, precies. vegen natuurlijk. Hoppa, aan de kant ja. <laughs> dat is dus wel heel erg makkelijk. Goed, ik stond net aan te kondigen dat dit de eerste die ik net gedraaid had was Jolene. Ken je die, die, die Cynical, dat nummer wat we hier ook wel eens vaak gedraaid hebben? Ja, ja. ja. ja. Het worden trouwens eh, nog eh, interessante weken. Want eh, we hebben over twee weken, nee drie weken, hebben we een, een behoorlijk vol programma met drie Rotterdamse muzikanten hier in de studio. Dus Aha. Ja. En dan zit er nog geen aan te komen. 24 mei heb ik hier nog eventjes even onder je vingers of onder je neus ge ja. Dus Lilith Merlot, kan ik eh, nu ook alvast eh, vertellen. Die hebben we vanmiddag hebben dat eh, rondgebreid. En mondeling toegezegd, Frank Bond van Alaska gaat komen. Ja, wanneer weten we nog niet. Maar eh, dat, eh, er zit trouwens nog, eh, nog iets... ja. ja, maar dat heeft ook te maken met zijn activiteiten bij Alaska. ik ga eerst nog eventjes netjes vertellen dat, dat we Jolene hebben gedraaid met Cynical. Het is vandaag 8 mei. Dat, of 8 mei, 8 maart moet ik eens bij zeggen. Zover <laughs> is het ook alweer niet. Zeg, kom, zich koper. Dat, jij wil snel naar die 24 uur <laughs> zeker? dat is heel snel naar maar nee, altijd als het 8 mei zou zijn, dan nee, nee, nee, teleurgesteld <laughs> want dan hebben we heel 5 mei gemist. Uh, precies, nee. Eh, het is 8 maart. Eh, maar goed, over... Ehm, wat, wat, wat, wat, <laughs> Ik sta helemaal weer perplex. Nee, dat was Lilith Merlot eh, dat wordt, het is een beetje yes, is dat een beetje achtig. Maar ze komt met een gitarist. Dus, dus dat, wordt, dat wordt nog speciaal. Ik ben benieuwd. Ja, ehm, je, zult het, je zult het ongetwijfeld horen, want de technische kant van het verhaal zal, zal wel ingevuld eh, worden. Dus eh, dat, eh, dat wordt Ik zeker ga het ongetwijfeld horen. <laughs> Ehm, maar het is vandaag 8 maart. Dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde. En 8 maart is Internationale Vrouwendag. Dus dachten wij hier bij Alternative FM, we hebben toch best wel een arsenaal aan vrouwen is. Uh, hier, eh, nou ja, laat ik het zo zeggen... dat we toch best wel uh, wat, wat vrouwenplaten hebben vandaag. Um, heel leuk is de verjaardag van Jerusa van Lid. Zij is vandaag jarig, maar wat heeft ze gedaan? Vandaag kwam ook een cool nieuwe single van Jeruzalem uit. Samen met eh, Jan Kooijman, eh, die ook op dat eh, nummer te horen is. En die ga je straks ook horen. Meer singles, want we hebben natuurlijk ook nog een nieuwe single van Batobbe. Die komt, die komt voorbij, die heb ik nog niet in mijn lijstje gezet. Dat is lekker slim, die zal ik er nog even bij doen. Want anders dan, wordt, het een, dan wordt het een tranenverhaal. Dat, dat lijkt me wel verstandig. Eh, dat is niet de enige. Low Erect Sound System. Je hebt hem eigenlijk al eh, kunnen horen hier eh, bij ons. Maar er is nog meer met, met dat nummer aan de hand. hij heeft het nog eens een keer opnieuw gemasterd. En de uiteindelijke versie, die hoor je nu straks bij ons. Ehm, dat is een, nieuwe single. Dan hebben we natuurlijk, dan moet ik even weer in het lijstje kijken met wat ik eigenlijk allemaal heb opgeschreven. Want het, het was nog best wel wat. Ruvarda, inderdaad. Ook zij komt met een nieuwe single en Aion van het King Forward eh, record label... komt ook met een nieuwe single. En dit, dit is dus allemaal te horen in dit programma. En van hetzelfde King Forward record label... is dit mooie werk van eh, de heren van Dandelion. En dat nummer dat hebben ze nog niet zo gek lang geleden uitgebracht. Het nummer heet Lang Lang Lang. and I cried all the lonely miles back home. She could have said it was long, long, long. Here alone in my room, staring out my window, and a lot of smoke and be lost. seven Ooh. different worlds. i am back for this old house, walking through the empty rooms, sitting on a wat, eh, wat hier gebeurt. Eh. ja, dat, dat is Marcus Stemvoeten uit technische dienst bij ZFM Zandvoort. Eh, moeten er weer wat draadjes gecontroleerd worden. ondertussen hebben wij gewoon weer even twee nummers laten horen. Deadline met Lang Lang Lang en daarachter dus Kim de Stella met Nostalgia. Eh, heel erg eh, fijn is eh, om te weten, ik zei het al, dat het Internationale Vrouwendag is. Dus is het bestand, het, het muziekbestand wat we hier laten horen, heel erg gevuld met dames. En het zijn ook eh, niet voor niks eh, dames, maar ook dames met pit, moeten we erbij zeggen. Zeker als we luisteren naar een nummer eh, van deze dame Willemijn Boer. En zij deed dat vorig jaar in september. Toen presenteerde zij haar EP. Er zit trouwens zelfs nog een ZFM-vleugje aan vast. Want Jeffrey de Gans, die vroeger met Edwin Keur onder de naam ja, Edwin de Wit in diezelfde Jeff ik weet niet meer onder welke achternaam die heeft eh, gezeten... hebben ze toen nog een, eh, een avond- en een nachtprogramma bij ZFM eh, gehad. In de Watertoren was dat toen nog. is al een heel politiek heet hangijzer hier in dit dorp. Maar goed, dat, dat is weer een heel ander verhaal. Maar hij heeft het geluid voor zijn rekening genomen. En dat is er wel aan af te horen. Dat nummer, waar ook Marcus helemaal weg van is, heet Zoute Tranen. jij net zoveel liefde als ik je lippen kuste. Als we huilend van het lachen en dronken van de wijn, voelde je de vormen van mijn lijf en het vertrouwen dat ik bij je vond. Ik heb nooit ingezien dat dat voor jou anders dan liefdevol kon zijn. Zag je het geluk in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde en me vertelde over alles wat je dacht hoorde je mijn hart bonken. En de liedjes die ik voor je schreef. En hoe ik met alles wat ik had, wilde dat dat voor altijd bleef. Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je gedaan, liefste? Of wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? Dat dit fout zou gaan? Proefde je de zoute tranen die je van mijn lippen kuste? Of spoelde je de smaak weg? een slok vol schuimend bier. Voelde je trillen van mijn lijf, van mijn armen en mijn benen. Of dacht je echt dat ik het zo koud had hier? Zag je de angst in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde? Of sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af? Hoorde je mijn hart bonken? Je trok hem zo uit hoorde je me gillen en vond je me toen laf. Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je Want jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? There's a truth that we can't deny. Everyone is out there trying to look their best and compromise. But I ain't gonna lie. It's a game we all connect, but I don't wanna play around. It's just us, I want to pretend. heeft het al eens eerder eh, gedaan, deze Batobbe, met eh, Laura Tuk gewerkt. En dit was het nieuwste werkje weer eh, van uh, Samen met diezelfde Laura Tuk. het nummer dat heet Mirror. En ja... Het lijkt wel of het een uh, zoete inval en een hele leuke eh, avond eh, begint te worden. Want er is nog een techneut binnengekomen. Dus ik mag... ah, geen scratchje, fijner, fijne Ik Maar goed, je grote vriend zit boven. Dus wat dat gaat, gaat helemaal goed komen. Alleen waarschuw je wel, er wordt achterin nog overlegd op hoog niveau. Dus, ik, <laughs> dus wat dat gaat, kan ik je ook dat even bijpraten. Was even bezig met het verhaal rondom Batobbe. Um, dat is, eh, ja, het is weer de single, een single dus sinds lange tijd. Weer met de medewerking dus van eh, diezelfde Laura Tuk. Um, ehm, dat is gebeurd. Die single die is eh, eind februari uitgebracht. En dat gebeurde nou net op een moment dat wij het een beetje druk hadden met onze eigen werkzaamheden. zowel Marcus als ik. En dat eh, moest op een gegeven moment eh, moesten we even passen op 1 eh, februari. in de week daarvoor hadden we nog ehm, hadden we een uitzending rond de Rob Akda Award. Namelijk de vierde voorronde. Want die moest ook nog afgewerkt worden. Dus sowieso ging dat hele feest niet door. Maar uiteindelijk is dus er nu een nieuwe single van deze mensen uitgebracht. En ze zullen het nou ook wel, denk ik, nog binnenkort we laten horen bij een aantal optredens eh, die nog eh, gepland staan. Ik zou altijd even gaan kijken op eh, de, de Facebook pagina. En anders gewoon op de website van Bartobbe. Dus dat was de man die we net hebben kunnen horen. Daarvoor Willemijn de Boer met zoute tranen. Dus dat is een beetje um, het wapenfeiten die je nu net hebt kunnen horen. Komt zo direct nog meer nieuw werk aan. Ik waarschuw je maar vast. Want we zijn er nog niet. het gaat nog wel eventjes door. Een band die eh, ook eh, net als bijvoorbeeld eh, de bands uit de Rob Akda wordt een gooi doen om verder bekendheid te vergaren... is deze band uit het Hoge Noorden. Ze hebben meegedaan aan ook zo'n zo'n talentencompetitie... En daar zijn ze op een gegeven moment ook winnaars van geweest. Nou, het verbaast me ook niks, want dit is het nummer wat we veelvuldig hebben gedraaid. Pendants and Nothing to Fear. something you was straight me feeling naked and ashamed. He was Overlook me being lonesome and taste my only truth. I'm done begging you to love me as I'm rising up to you. If I was easy, you tease me and hold me to remain. Soaking up my loving as it shut me up to play. Old whacked as I'm smacked by your tender loving lies. I made my urge to hold me back, yet I felt tears running my eyes. So here we parted ways to take back all our feelings as if and never ever speak of them. I felt uncovered and denied. eat. Groningen komen zij. Fan met Breathe heeft eh, ook nog aan het eh, begin van dit jaar eh, deel uitgemaakt... van het grote onderdeel Eurosonic Noorderslag in Groningen. Want daar komen ze uiteindelijk ook vandaan. Maar ze zijn opgepikt door organisatoren al daar. Verbaast me ook niks. Gegeven ook Electro met een vleug dance invloed. En dat is eh, goed te horen. En dan eh, kom je ook snel op zo'n podium als Eurosonic Noorderslag. Dus dat eh, verbaast mij ook niks. een andere noordelijke groep zijn dus de Dependents met Ingrid Vries. Dat is een dame die ook meespeelt in deze band. Dus de vrouwen zijn wel degelijk vertegenwoordigd. Want ook bij Fan draait het niet alleen om de wederhelft Frank de Boer. Dat is niet die voetballer, maar is een, uh, gewoon een muzikant. Die heet ook gewoon zo. En eh, Fenneke Schouten, dat is eh, de dame die je ook eh, duidelijk aanwezig hoort op het nummer Breathe. die we net hebben gehoord. Een dame die ook bij ons geweest is in deze studio is deze dame. Zij heet Danella Smith. En dit is de band. En we draaien natuurlijk gewoon weer de uiteindelijke versie zoals we hem kennen. Fake, fake trees. En als je goed naar alles kijkt, dan ja, waan je eigenlijk in een wereld vol met plastic. En het is min of meer eigenlijk ook een song die ons bewust moet maken van al dat vervelende gedoe in de wereld. death. The death of it shivers cold as he looks upon earth. Civilized man, chained to odd monstrous beliefs, we have become blind to pleading helpless eyes. hobby ik uh, natuurlijk een beetje bij. Maar eh, Thomas eh, Hartenveld uit de rook van Rotterdam... of onder de rook van Rotterdam, Omroep Zuiderplas, Omroep Zuidplas... daar doet hij een programma bij. En hij is eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam. die wees mij op een gegeven moment op dit band. Op deze band, dit ja, bandje moet ik eigenlijk eh, niet zeggen. Maar deze band uit Rotterdam eh, zijn stevig aan de weg aan het timmeren. Hebben een eh, leuke clip erbij gemaakt. Want er zaten allerlei Rotterdamse helden in. Zoals Gerard Cox. Ehm, ik geloof ook nog ehm, die jongen van Waardenburg. die zat er in. <laughs> nog een paar van die Rotterdammers. Die dan op een gegeven moment een koptelefoon op de oren kregen. En dan werd er op een gegeven moment ja, die mimiek van die jongens ja, min of meer opgenomen. Van wat vinden jullie van die clip. En wat vinden jullie van die muziek? Nou, dat, eh, dat was de clip in de notendop. Hugo Borst was er zelfs ook nog in te zien. Certain Animals heet eh, de band. Image is het nummer. En daarvoor hoorden we Danella Smit met Fake Fake Trees. Uh, weer een nieuwe single. En het gaat maar door. Maar zij gaat over een paar weken haar EP presenteren in de Rode Bioscoop. En dan heb ik het over Aion. En de dame brengt haar materiaal uit bij ook het King Forward Record Label. Daar waar Dandelion en ook Alaska hun eh, werken afwerken en uitbrengen. Go Now hoor je hier. Isn't it beautiful to reach the place you wanted for years? Yes, you can go now. is drawn, the truth has been spoken. And still I get carried away. A heart won't forget a dream that is broken. And still I don't know what to say. down and all alone. Don't let darkness take you home. Don't cry now, save your tears for the light of the morning. Don't cry now, hold your breath and unlearn what you have learned. The heaven Winds are rumbling, clouds are tumbling, and the nighttime draws a shade. Don't cry now, for my love, my love will. I can look right through your heart. Your hands by the door, your hopes on the doorstep. My dear, we'll never be apart. Now you're high tomorrow comes too soon. Don't cry now, save your tears for the light of the morning. Don't cry now, hold your breath and unlearn what you have learned. The heavens are rumbling, clouds are tumbling, and the nighttime draws its shade high now, for my love. My love will never fade, never fade. winds are rumbling, clouds are tumbling, and the nighttime draws its shade. ja, ja, ja. Kijk, dat gaat natuurlijk even helemaal de goede kant niet op, eh, mensen. Eh, want ik heb er twee gedraaid en ik moet er dan wel even twee afkondigen. Thomas Florissen hoorden we dus eh, daarnet met eh, Don't Cry Now. En daarvoor, ja, dat, <laughs> dat ben ik dus alweer kwijt. Maar goed, staat hier op doorstart en dan is ineens het plaatje afgelopen. Dat, dat krijg je op een gegeven moment. En dan hoor je ineens platen die je nog niet moet horen, maar die je straks mm, ongetwijfeld nog gaat horen. die Thomas Florissen, die komt trouwens 29 maart hier naar CFM toe om een live optreden te doen. Eh, knuddensysteem. Nee, ik werk niet goed. Ik eh, laat hem eh, te veel op het vliegtuigje staan. En het vliegtuigje betekent doorstarten van de muziek. Ja, en dan wordt het wel 9 uur zo op deze manier. Je had hem net al een beetje kunnen horen. Dit is de nieuwe single van Rovaida. En dat nummer dat heet Weeds. Die ga je horen tot aan het nieuws. Nee, nee, dit is hem niet. Niet jongens, kom op zich. wat is dit nou weer voor flauwekul? Dit is hem zeker niet. Nou weet je, ik ga eens even kijken of ik gewoon nog iets... ja... Lekker dan, lekker dan, want ik zit zo dus nu eh, met, uh, met mijn handen in het haar... dat, ik, eh, dat, ik, <laughs> dat de tijd verder door gaat tikken. Help, help, help. Het is een drama, jongens, aan het worden hier bij, bij Alternative FM. Het, hele systeem heb ik gewoon om zeep geholpen. Alleen maar doordat er één ding weer niet goed werkt, mensen. Dus <laughs> dat krijg je er gewoon door niet van. Het is niet de bedoeling, dus ja, adem in. Ja, dank je, Dylan... <laughs> en zin, zegt hij ook. Je bent zo direct in het volgende uur aan de beurt. Ik eh, doe het een beetje of zijn pepervisjes. Zo lult hij dus eigenlijk ook het hele Rob Akda woord aan elkaar. Maar goed, ik heb nog wel wat gevonden. Waar ik mee de tijd kan doden tot aan het nieuws eh, van 9 uur. Dan hebben we nog altijd het uh, al oude Ubrich met Don't. Wat zeg ik? Uniform Child tot aan 9 uur. Echt maar op komen. Nou, you say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young. And I want Seconde over. Ook weer een kwestie van goed uittimen. Dat moet je dus ook nog leren in eh, de grote radioschool hier.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 Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. De NOS wilde kieslijsten verzamelen en had alleen openbare gegevens moeten ontvangen, zoals de naam en woonplaats. Maar kreeg van de drie gemeenten ook gevoelige gegevens, zoals adres, geboortedatum en burgerservice nummer. Met name met dat laatste kunnen kwaadwillenden frauderen. De NOS heeft de gemeente over de gemaakte fout geïnformeerd en de gegevens verwijderd. Nederland wil de handel in bitcoins aan banden leggen. Zo moeten consumenten worden beschermd tegen te grote risico's, zegt minister Hoekstra. Er komt onder meer een verbod op reclames voor binaire opties... waarbij wordt gespeculeerd op de koers van cryptovaluta. Hoekstra wil ook het gebruik van bitcoins door criminelen en terroristen tegengaan. Ze moeten wat hem betreft niet meer anoniem cryptovaluta kunnen kopen. Hoekstra vindt dat Nederland op dit gebied internationaal voorop moet lopen. De EU